11 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. In Minsk is een akkoord gesloten over het conflict in Oekraïne. Zondag moet er een staakt het vuren ingaan. En verder zijn er afspraken gemaakt over een bestandslijn... het terugtrekken van zware wapens en het vrijlaten van gevangenen. De presidenten Poetin, Poroshenko en Hollande en bondskanselier Merkel... hebben 16 uur over het akkoord onderhandeld. De Nederlandse hartcentra hebben maatregelen genomen omdat iemand na een hartoperatie is overleden door een bacterie. Dat meldt de inspectie voor de gezondheidszorg. De zeldzame bacterie zat in een apparaat dat tijdens operaties wordt gebruikt om het bloed op temperatuur te houden en kan een ernstige ontsteking veroorzaken. Of de bacterie daadwerkelijk tijdens de operatie werd opgelopen wordt nog onderzocht. In welk ziekenhuis de patiënt lag is niet bekendgemaakt. De inflatie is vorige maand naar het laagste niveau gezakt in 27 jaar. De inflatie kwam uit op 0 Vooral brandstof, kleding en voedsel werden vorige maand flink goedkoper. De huren stegen wel, gemiddeld met ruim 4 De Europese Centrale Bank maakt zich grote zorgen over de lage inflatie in de eurozone. De duikers van de marine zijn gestopt met het zoeken naar de vierde en laatste opvarende van de urker de Morgenster. Gisteren werd nog wel een derde lichaam gevonden. De lichamen van de twee andere opvarenden werden al eerder gevonden. De Morgenster sloeg eind januari om in het kanaal en zonk. De dochter van de topman van een Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij... die in december vertraging veroorzaakte vanwege een zakje nootjes... moet een jaar de cel in. De vrouw kreeg bij vertrek van het toestel haar nootjes geserveerd in een zakje... in plaats van op een bord. Daarop liet zij een purser uit het toestel zetten... waarna het toestel moest terugkeren naar de gate. Het weer dan. De zon schijnt geregeld, vooral in het zuiden. Het blijft droog, het wordt 7 of 8 graden. Morgen kan het 10 graden worden. Dan is er eerst veel zon. Vanaf morgenavond meer kans op regen. Dit was het NOS.